Het start. is Renate Evers met het NOS Journaal. Het faillissement aangevraagd bij een Zweedse rechtbank. Aanleiding hiervoor is de opstelling van de oud-eigenaar van Saab, General Motors. Die houdt de overname door Chinese investeerders tegen... omdat de Amerikanen niet willen dat Saab-technologie in Chinese handen komt. De ontwikkelingen komen niet als een verrassing. Het Noord-Koreaanse regime heeft een periode van rouw afgekondigd... in verband met de dood van Kim Jong-il... De Noord-Koreaanse leider overleed het afgelopen weekend op 69-jarige leeftijd. Inwoners van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang gingen vanochtend huilend de straat op toen ze het nieuws hoorden. Waarschijnlijk wordt Kim Jong-il opgevolgd door zijn jongste zoon Kim Jong-un. De Belastingdienst wil meer inzicht in privégebruik van bestelwagens. Volgend jaar begint een proef met speciale kastjes die de gegevens over zakelijk en privégebruik van de busjes bijhouden. Er komt mogelijk een regeling met verschillende tariefgroepen. Wie veel privé rijdt gaat dan meer betalen. Als de proef slaagt wordt het systeem mogelijk ook ingevoerd voor leaseauto's. De rechtbank in Breda heeft per ongeluk op internet het adres gezet van een man die is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Uitspraken van de rechtbank komen altijd op internet, maar dan wordt het adres van de veroordeelde weggehaald. En dat is nu niet gebeurd. De rechtbank heeft excuses aangeboden voor de fout. In Etteleur is een jongen die een oliebollenbakker mishandelde heel eenvoudig opgepakt. Na zijn daad vluchtte de jongen weg, maar hij was gemakkelijk te herkennen aan alle poedersuiker op zijn kleren. De jongen van 16 hoorde bij een groep jongeren die de bakker al langer lastig viel. Dat leidde gisteren bij de oliebollenkraam tot een opstootje waarbij de bakker in zijn gezicht werd geslagen. Het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En tegen de avond gaat het regenen. Middagtemperatuur tussen 3 en 6 graden. Vanavond in het westen regen. In het oosten gaat sneeuw vallen. Morgen af en toe een bui en een graad of 7. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen knoop het Hoevenlaken en Amersfoort Noord 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht, daar staat 2 kilometer file voor knopend Hoevenlaken.